Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is volop zomersweer, maar we gaan het toch even over gas hebben. Want de gasprijs stijgt weer. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in Noorwegen en China... waar gascontracten aflopen. En volgens deze expert is het niet direct reden voor paniek. Nou, als je puur kijkt naar dit moment is de situatie eigenlijk helemaal nog niet zo zorgelijk. Hè? De, de, voorraden zijn heel erg hoog, aanzienlijk hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Dus het uitgangspunt is heel erg goed. Maar er zijn wel wat zorgen over ja, de aanvoer van gas deze winter. Het is dus voor iedereen nog even op opletten, ook bij het afsluiten van nieuwe energiecontracten. Afrikaanse landen willen helpen om voor vrede te zorgen in Oekraïne. De president van Zuid-Afrika, Ramaphosa, zei dat vandaag in Kiev... tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Correspondent Ellis van Gelder weet waarom Afrika hier nu mee komt. Ja, de Afrikaanse landen die, eh, zijn hard geraakt hè, door de oorlog in Oekraïne. Eh, onder meer door de hoge voedselprijzen. Dus over die dingen willen ze het ook gaan hebben. Tegelijkertijd ja, kan je dit niet loszien van dat Ramaphosa zijn imago wil oppoetsen... omdat hij zo onder vuur is komen te liggen. Omdat hij toch een beetje hè, naar Rusland toe leunt. Oekraïne zet dus wel vraagtekens bij dat bezoekje van Afrika. Zelensky zegt dat praten over vrede ook alleen kan als Rusland zijn troepen weghaalt uit Oekraïne. Journalisten moeten geld betalen als ze verslag van Lowlands willen doen. Ze moeten een tientje betalen om het terrein op te komen en dat geld gaat dan naar het goede doel. Persbureau ANP en journalistenvakbond NVJ zijn er niet blij mee. De journalist moet volgens hen zonder tegenprestatie zijn werk kunnen doen. Het is niet bekend waarom het festival dit doet. Onze hoofdredactie van de NOS dus zegt dat dat we geen verslag gaan doen van Lowlands als ze doorgaan met de plannen. En een foutje bedankt in het Brabantse Kuik. Eind vorig jaar werden daar honderden jonge bomen en struiken geplant. Maar daar is nu helemaal niks meer van te zien, want alles is per ongeluk weggemaaid. De gemeente baalt en gaat checken hoe het mis kon gaan. Heb ik nog het weer voor je. Het is nog een paar uur, een graad of 20.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 Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. to go where you need to go in life, to do the things you need to do for yourself. All you gotta do, all you gotta do is believe. Just hold believe on, it, believe it, and believe in yourself. It, Just hold it, on, and don't let go. time to talk, but not much, because we got a lot of music to play tonight.